Deze fans leggen uit wat Federer voor hen zo bijzonder maakt. Elegantie, genialiteit. Een eer als je hem hebt mogen zien spelen. Ik heb hem dan ook live gezien in Rotterdam. Dus dat is wel heel vet eigenlijk als je daarop terugkijkt. De trick die hij uithaalt, de onder zijn benen door, over, over zijn hoofd ernaast, eroverheen. Hij kan alles met dat racket. Hoe hij tennis, dat is eigenlijk niemand anders. Dat kan zie je niemand anders doen. Dus eh, ja, dat is toch wel de goat, denk ik, van de tennis. Ja, de GOAT staat voor Greatest of All Time. De overstromingen in Pakistan zullen ziektes en hongersnood vergroten voor miljoenen Pakistanen. Daarvoor waarschuwt de Wereldvoedselorganisatie. In het land zijn sinds juni zware overstromingen. Dorpen zijn weggespoeld, tienduizenden mensen verloren hun huis en veel gewassen zijn weggevaagd. De organisatie is bang dat mensen moeilijk aan eten kunnen komen en ziek worden door bacteriën in het stilstaande water. En je moet niet gek opkijken als je ergens in Groningen een windmolen ziet met een zwarte wiek. Die zijn ze niet vergeten te schilderen. Ze doen dat expres om vogels te waarschuwen. Ieder jaar vliegen er namelijk per windmolen 20 vogels zich dood. met zo'n zwarte wiek zouden de beesten het minder zien. Beter zien moet ik zeggen, waardoor er driekwart minder doodgaan. In Noorwegen hebben ze dat al getest en dat bleek een succes. En voor sommige mensen onbegrijpelijk, anderen leven ervoor rommelmarkten. De Bazaar is een grote rommelmarkt in Flevoland. En die ging vandaag voor het eerst weer open na twee jaar corona. En dus trokken mensen een sprintje toen de deuren opengingen. Rustig, rustig, Denk aan uw hart. Denk aan uw hart. Ja, en als je als eerste binnen bent, dan heb je ook eerste keus, wordt gezegd. Maar wat scoor je dan? Twee grote stolpen en een apothekersfles en een, een eland. Nou, deze hamer, kan ik mijn vrouw beter mee in bedwang houden. <laughs> ik denk dat dit voor 50 cent prima weg mag. Oh, Dus we gaan aan de koffie en aan de scharrel. Ja, gemist. Geen traantjes, want morgen is de bazaar in Flevoland ook nog open.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 Without a sense of vision and imagination, there is no peaceful present. There is simply nothing to look forward to, no hope. If we all committed to our future, we would all live in peace, knowing that we built the life that we wanted to live. But your future is whatever you decide it is going to be but your future can be whatever you decide. It is truly the cosmic sketchpad of your life. The future is the actual realm of creativity. It is where your ideas are instantly real.